Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Oekraïners die in Nederland aan de slag willen... hebben vaak problemen met de taal en daardoor vinden ze moeilijk een baan. Sinds het uitbreken van de oorlog telt Nederland zo'n 90.000 vluchtelingen uit Oekraïne. Maria is één van hen. Nederlands taal is heet moeilijk. <laughs> Ja, zij heeft nog geluk, want ze werkt hier voor een ministerie. Maar haar moeder, die ook vluchtte en ondernemer was, maakt nu schoon. En dat is jammer, vindt minister Van Gennep. Wat je ziet is dat mensen die net hun land ontvlucht zijn... nemen eigenlijk al het werk aan dat ze kunnen vinden. Maar nu ze er een jaar zijn of een half jaar... Ehm, krijgen ze toch het gevoel van ik wil werk op mijn eigen niveau doen. Het kabinet trekt daarom 15 miljoen euro extra uit voor taallessen. En we blijven nog even bij de oorlog in Oekraïne. Morgen, dan is het een jaar geleden dat die oorlog uitbrak... We blikken deze week terug en kijken ook vooruit met mensen die indirect of direct te maken kregen met die oorlog. Zoals Robert van 26. Hij is corporaal bij de luchtmobiele brigade en ging vorig jaar ineens op missie naar Roemenië. Daarbij hebben ze veel geleerd. Maar Oekraïne dat valt niet onder een NAVO-land. Dus de landen eromheen die vallen wel onder de NAVO. En die hadden hulp gevraagd. En de Fransen die zaten in Roemenië. Wij hebben daar samen met de Fransen getraind en we lieten daar eigenlijk een afschrikking zien dat we daar waren. Ja, nog steeds zijn Nederlandse militairen aanwezig Bezig in NAVO-landen vlakbij Oekraïne. Onder meer met F-35 straaljagers. in Katzand in Zeeland stonden veel mensen gisteravond op straat vanwege een gaslek. Een groot appartementencomplex, een restaurant, een snackbar en twee hotels werden ontruimd. Deze toerist vond het allemaal wel avontuurlijk, vertelt hij aan een verslaggever van Omroep Zeeland. Hopen jullie ook weer snel naar huis te komen? Ik denk het wel. Eh, hopen, ja. Verwachten, nee. En aan de andere kant heeft het ook wel zijn charmes, ook al is het wel vervelend. Het, het geeft een bijzonder cachet aan de vakantie. Het duurde even voordat het gaslek werd gevonden. Later op de avond mocht iedereen weer naar huis. je krijgt het weer nog veel grijs met op sommige plekken wat motregen. Vanmiddag dan trekken er ook weer buien over het land. Daarna kan de zon nog even doorbreken. Het wordt vandaag een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Vooral aan de noordkant van Amsterdam is het op dit moment druk. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Daar staat file tussen de afrit A van Hoorn en Zaanstad 13 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door de file op de A8 naar Amsterdam voor knooppunt Koenplein. De vertraging is daar een half uur. En dat had weer te maken met een ongeluk op de A10 West in de Koentunnel richting Den Haag.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 simply cause I am on fire. <laughs> I hate to have to cancel my vacation, so you can't deny I'm patient, but I ain't gon' try. You don't come, I ain't gon' die. Hold up, what you mean you can't go wide? Me and your boyfriend, we ain't no tie. You say you wanna kick it when I ain't so high. Man. Baby, it's obvious that I ain't your guy. I ain't gon' lie. Be in your space and forget your face, I swear I will.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 You could be my baby you amaze me I gotta do nothing crazy See, all I want you to do is be my love 106.9 ZFN van raakte door mijn geld heen op mezelf te passen Wanneer ik last de bas.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 Forum voor Democratieleider Baudet is in 2020 door de AIVD gewaarschuwd... dat hij en zijn partij door Russische spionnen benaderd zouden kunnen worden. Dat schrijft de Volkskrant. Het kabinet maakt 15 miljoen euro vrij voor taallessen voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Een jaar na de oorlog zijn er 90.000 vluchtelingen geregistreerd... van wie een derde hier wil blijven. De Duitse politie heeft drie Nederlanders opgepakt die een plofkraak hadden gezet. Dat gebeurde in het stadje Melle, dat zo'n 100 kilometer ten oosten van Enschede ligt.